Dit is Mautschreurs met het NWS Journaal. In de Sinaï agenten gedood. Dat gebeurde in de buurt van de stad Arish. Daar werden de agenten uit hun auto getrokken en vermoord. Wie de daders zijn is nog onbekend. Een zesde agent kwam om het leven door een explosie bij Rafa. Negen anderen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Egypte is nog niet opgeëist. In Mexico zijn dertien doden gevonden in en bij een meer in de stad Jalisco aan de westkust. Het zijn twaalf mannen en een vrouw. De slachtoffers zijn waarschijnlijk leden van een drugsbende. In een ander deel van het land is het lichaam gevonden van een Canadese fotograaf. De vrouw van 74 werkte onder meer voor National Geographic. Ze werd gewurgd, gevonden langs de kant van de weg bij de plaats Merida. In de buurt van de Zuid-Spaanse stad Malaga zijn tientallen gewonden gevallen door een gasexplosie. Vier van hen zouden er slecht aan toe zijn. De ontploffing was in een café in Veles. Er waren veel mensen op de been vanwege een festival. Op beelden is te zien dat het café zwaar is beschadigd. Op straat ligt overal glas. De gasfles explodeerde in de keuken, meldt een Spaanse krant. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Bij een uitslaande brand in een appartementencomplex in Drachten zijn drie mensen gewond geraakt. Ze zijn met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Omdat er veel rook vrijkwam zijn alle 24 appartementen ontruimd. De bewoners, onder wie veel ouderen, zijn opgevangen in een poppodium in de buurt. De brand brak uit in een flatwoning op de derde etage en was snel onder controle. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, mogelijk met hagel en onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8. Morgen meer wind en opnieuw kans op buien, dan zo'n 16 graden. Vanaf maandag droger, meer zon en wat hogere temperaturen.